mannen opgepakt. Alle zes zijn straatvegers die werkten in het centrum van Londen. Onduidelijk is wat ze precies van plan waren. Ze zijn nog niet in staat van beschuldiging gesteld. De beschadigde oliebron in de Golf van Mexico kan waarschijnlijk de komende dag voorgoed worden afgesloten. BP verwacht dan klaar te zijn met het storten van cement dat het gat op de zeebodem moet afsluiten. Eerder is een tweede boorgat gemaakt om de druk op het eerste te verlichten. In april ontstond het lek na een explosie op een booreiland waardoor uiteindelijk ruim 780 miljoen liter olie in zee is gestroomd. Sinds juli lekt daar volgens BP geen olie meer in de golf. In Afghanistan zijn aan de vooravond van de parlementsverkiezingen twee kandidaten ontvoerd, waarschijnlijk door de Taliban. Ook zijn 18 mensen verdwenen die betrokken zijn bij de organisatie van de verkiezingen. De Taliban hebben aangekondigd de verkiezingen te zullen verstoren. De film Submarino van de Deense regisseur Winterberg is uitgeroepen tot beste boekverfilming. Dat gebeurde afgelopen avond op het festival Film by the Sea in Vlissingen. Submarino is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jonas Bengtsson. Volgens de vakjury is het een actuele film over verslaving, waaraan de jury ook bijna verslaafd raakte. De Deense hoofdrolspeler kreeg in Vlissingen een bedrag van 5000 euro en een beeldje van Aad Veldhoen. De jury beoordeelde twaalf boekverfilmingen. Een daarvan was The American van Anton Corbijn. Voetbal in de eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. De Graafschap won thuis met 3-2 van Heerenveen. Het weer, vannacht alleen nog buien langs de kust. Het koelt af tot een graad of 6. Overdag in het noorden opnieuw buien.